Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In India is een passagiersvliegtuig gecrashed. Veel is nog onduidelijk, maar op social media gaan filmpjes rond... waarin dikke rookpluimen te zien zijn. Het toestel was op weg naar Birmingham in Engeland. Indiase media zeggen dat het misging tijdens het opstijgen... en dat het toestel zou zijn gecrashed in bewoond gebied. Meerdere deelnemers van de Mars naar Gaza zijn opgepakt in Egypte. Dat was het vertrekpunt. Vanuit hoofdstad Cairo zouden 3000 mensen van over de hele wereld naar Gaza lopen... om aandacht te vragen voor de situatie van inwoners daar... Egypte zit er niet op te wachten, vertelt verslaggever Joost Scheffers. Hier in Egypte, waar er geen vrijheid van meningsuiting is... waar ja, demonstreren op straat streng verboden is... sinds 7 oktober 2023 zijn er ehm, bijna 200 Egyptenaren opgepakt... die op straat publiekelijk hun steun hebben laten horen voor de Palestijnse zaak. En daarvan zitten er nog 150 vast. Dus ja, lang verhaal kort, maar Egypte wil gewoon geen demonstraties op een grondgebied... om eh, geen onrust in de maatschappij te creëren. Aan de zouden ook Nederlanders meedoen. Sommigen zijn tegengehouden en verhoord. Zij worden op het vliegtuig terug naar huis gezet. De carrière van voetbaltrainer Paul Simonis gaat als een gek. Afgelopen jaar was zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Met Go Ahead Eagles werd hij zevende in de eredivisie en pakte hij de KNVB-beker. Hij werd beloond met een nieuw contract, maar dat kan nu door de versnipperaar. Simonis maakt de overstap naar Wolfsburg in Duitsland. En een spannende dag vandaag voor veel eindexamenleerlingen. Ze krijgen het verlossende telefoontje of ze wel of niet geslaagd zijn of een her moeten doen. Leraren zullen ook een paar slecht nieuwsgesprekken moeten voeren. En dat is nooit leuk, zegt aardrijkskundeleraar Roy. Op social media bekend als aardrijkskunde kennisclips. We nemen dus ook het advies van de vakdocent daarin mee. En eh, met die bagage gaan we zo'n gesprek in... en dan eh, geven we dat advies aan de leerling. En dan mag de leerling natuurlijk altijd zelf de keuze maken... voor welk vak hij of zij eh, ja, de herkansing eigenlijk ingaat. Eh, maar het is echt het is nooit leuk om dit soort gesprekken te voeren. en ik zie er nu al ja, tegenop. Wie vandaag het slechte nieuws te horen krijgt... kan dinsdag beginnen aan de herexamens. En het weer nog, dat is eigenlijk te mooi om binnen te zitten en te blokken... want het wordt vanmiddag flink warm, rond de 25 graden op de Wadden. In het binnenland kan het wel 30 graden worden. Vannacht vallen er wat buien, maar morgen weer volop zon bij max 32 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn helaas nog wat problemen in de regio... waardoor de ochtendspits maar niet echt op wil lossen. Ehm, in de Koentunnel richting het zuiden staat een auto in brand. Eh, de weg is daar helemaal dicht bij de tunnelbuizen. Omrijden kan via de Ring Noord en dan via de Zeeburgertunnel. Ehm, wat hierdoor opvalt zijn ook files op de A5 en de A8.